Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De situatie in de Oekraïense plaats Debaltsevo is onduidelijk. Bronnen van verschillende persbureaus zeggen dat het leger zich terugtrekt... en dat Debaltsevo daarmee definitief in handen komt van de separatisten. Ook volgens het Russische persbureau RIA Novosti... hebben honderden militairen van het leger zich overgegeven... maar de regering in Kiev ontkent dat het leger zich terugtrekt uit Debaltsevo en zegt dat er nog altijd wordt gevochten. Een op de vijf ziekenhuizen dreigt geld mis te lopen doordat zorgverzekeraars selectiever worden. Ze vergoeden niet langer alle zorg bij alle ziekenhuizen. En bovendien doet de huisarts steeds vaker behandelingen die voorheen in ziekenhuizen werden gedaan. Volgens accountantsbureau BDO Branchegroep Zorg moet dit jaar blijken of die ziekenhuizen het redden. Want volgens onderzoekers kunnen vooral kleine ziekenhuizen in geldproblemen komen. Bij het vaststellen van de alimentatie moet de zorg voor de kinderen een belangrijk criterium worden. Dat staat in een wetsvoorstel dat PvdA en VVD vandaag presenteren, schrijft de Volkskrant. Met het systeem kunnen scheidende ouders zelf berekenen hoe de alimentatie wordt verdeeld. Het automatisme dat de meest verdienende ouder het meeste betaalt, vervalt. Eenvoudige regels moeten leiden tot minder ruzie tussen de ex-partners en daarmee tot minder schade voor de kinderen. In Birma is de noodtoestand uitgeroepen na heftige gevechten tussen rebellen en het regeringsleger. In de noordelijke regio Kokang, vlakbij de Chinese grens, wordt al een week hevig gevochten. Er zijn al tientallen doden gevallen. Het leger heeft nu extra bevoegdheden gekregen om de rebellen te bestrijden. Noodtoestand geldt voor 90 dagen. Het weer in de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.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 In de Randstad nog viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden staat 3 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Ehm, er liggen nog stukken van auto op de weg. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft 4 kilometer.